Hij wilde met een referendum de grondwet veranderen om een derde termijn mogelijk te maken. Maar het constitutionele hof heeft dat afgewezen. Eerder was het parlement wel akkoord gegaan. Uribe kwam in 2002 aan de macht in Colombia. Met een harde aanpak van de linkse guerrillabeweging de FARC werd hij erg populair bij de bevolking. In 2006 werd Uribe herkozen nadat hij de grondwet had laten veranderen om een tweede termijn mogelijk te maken. Komend voorjaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen, maar daarvoor mag hij zich dus niet kandidaat stellen. Uribe zegt dat hij zich bij de beslissing van het Hof zal neerleggen. In Limburg is op de A76 bij Spouwbeek een man doodgereden. Volgens de politie stak het slachtoffer de snelweg over en kon een automobilist hem niet meer ontwijken. De identiteit van de man is nog onbekend. De politie heeft geen idee waarom de man de weg overstak. De A76 is vanuit Heerlen richting het knooppunt Kerensheide afgesloten voor onderzoek. Hoe lang dat gaat duren is nog onbekend. Op de Olympische Winterspelen heeft Nicolijn Sauerbrei bij het snowboarden goud gewonnen op de parallelslalom. Ze wonnen de finale van de Russische Ilyuchina. De wedstrijd op Cypress Mountain speelde zich af in de regen en mist. Het was een kwestie van overeind blijven en het droog houden, zei Nicolien Sauerbrei na afloop. Het is de honderdste gouden medaille voor Nederland in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Bij het schaatsen zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld op de achtervolging. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Mark Tuitert verloren in de halve finale van het Amerikaanse team. Eerder op de avond verloren de Nederlandse vrouwen van Duitsland.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 Nah, nah, nah, not in the back of my car. Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, hand my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on?